Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij de verkiezingen van november niet wil uitstellen. Gisteren opperde hij in een Twitterbericht nog die mogelijkheid. Vanwege corona moet er veel per post worden gestemd... en dat verhoogt volgens Trump het risico op fraude. De mogelijkheid van uitstel maakte al weinig kans... omdat het congres daarover beslist... en zowel de democraten als de republikeinen namen afstand van de suggestie. Door de coronacrisis kwamen er in het tweede kwartaal veel minder asielzoekers naar Nederland. Het aantal asielaanvragen daalde volgens de IND met 72 tot 1265. Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers. Bijna een derde van de aanvragers kwam uit Syrië. Bij een brand na een explosie in een flat in Vlissingen is één dode gevallen. Dat is de bewoner van het appartement waar de ontploffing was. Vijf mensen raakten gewond, van wie er één naar een ziekenhuis is gebracht. Omwonenden hoorden gisteravond een harde knal waarna brand uitbrak. Bewoners van 22 appartementen in Vlissingen werden geëvacueerd. De meeste van hen konden vannacht nog niet naar huis. Tienduizenden tegenstanders van de Wit-Russische president Lukashenko hebben in Minsk gedemonstreerd. Het protest was een steunbetuiging aan de voornaamste tegenstander van Lukashenko bij de verkiezingen van volgende week zondag, Svetlana Tiganovskaya. Ze is de vrouw van de populaire blogger Sergei Tiganovsky, die sinds mei vastzit. Vanwege de warmte wordt vandaag op de stranden, snelwegen en in de treinen een grote drukte verwacht. Op de stranden waarschuwt de reddingsbrigade voor muien en stromingsgevaar. In het zuiden en midden van het land is er later vandaag kans op smog door ozonvorming. Mensen met gevoelige luchtwegen krijgen van het RIVM het advies om binnen te blijven.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 I feel day. But what does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars.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 je radio op pole position. ZFM. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Because promise from the heart. Mm -hmm. I could love. Won't you just ZFM.